Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie mensen die vanochtend in de Engelse stad Nottingham dood op straat werden gevonden... zijn waarschijnlijk door messteken om het leven gekomen. Er is een man van 31 opgepakt. Die zou na de steekpartij ook nog met een busje op drie anderen zijn ingereden. Die mensen liggen in het ziekenhuis. Mijn collega Fleur Loonsbach is in Nottingham en weet wat de laatste update is. We weten ook dat er inmiddels binnen is gevallen in een huis. Dus ik denk dat ze druk bezig zijn met achterhalen eh, wat nou precies hier de aanleiding van is geweest. En ja, het klinkt opzettelijk, maar we weten nog niet of het bijvoorbeeld een terroristisch motief is geweest. Een groot deel van het centrum van de Engelse stad is sinds de ochtendspits afgesloten. De verdachte van een schietpartij op een zorgboerderij vorig jaar gaat als het aan justitie ligt tientallen jaren de cel in. John S. schoot twee mensen dood dood op het terrein van een zorgboerderij in Alblasserdam. En ook zou hij een winkelier hebben doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij een lange straf moet krijgen. We vragen een gevangenisstraf van 30 jaar en de maatregel van TBS met dwangverpleging. Over een paar weken horen we wat voor straf hij van de rechter krijgt. Een luchtvaartmaatschappij die van en naar Nederland vliegt... zette stagiaires in als volwaardige medewerkers. Dat meldt de Nederlandse arbeidsinspectie. Het ging om tientallen studenten die voor een langere periode werkten... op vluchten als stewards en stewardessen. Om welke maatschappij het gaat en of het überhaupt wel een Nederlandse maatschappij is... wil de inspectie niet zeggen. En Paul McCartney, oud-lid van de Beatles, zegt dat hij een allerlaatste nummer van de Beatles, heeft afgemaakt. Het zou met hulp van nieuwe audiotechnieken zijn gegaan. Zo kon hij de stem van John Lennon uit een oude demo halen en het lied zelf afmaken. McCartney vertelt erover aan de BBC. We were able to take John's voice and get it pure through this AI. Hoe het verder gaat klinken blijft nog even geheim, net als de titel van het nummer. Maar als het goed is, komt het later dit jaar uit. En dan het weer nog. Het is nog steeds zomers warm, 26 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het wel iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begin nu snel drukker te worden op de weg. 75 kilometer file in onze regio. De nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Vanaf afrit Vinkenveen kom je in 14 kilometer file met 50 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen, 10 minuten vertraging. En verderop een ongeluk bij Zoetewoude Rijndijk op de A4 richting Den Haag. 10 kilometer file daar. We zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor is de linkerrijstrook dicht. 20 minuten op oponthoud op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. En 20 minuten weer op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert.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 die via een Oekraïense bron hoorde over de plannen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en de Duitse media Die Zeit en ARD. Alle glasplaten op de gevel van woontoren Flores in Almere worden met spoed vastgezet. Zaterdag viel een plaat van de bovenste verdieping naar beneden, meldt Omroep Flevoland. Niemand raakte gewond. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. Hierdoor konden twee TBS'ers ontsnappen. Het weer, het is zonnig en zomers warm, 26 tot 30 graden.